Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Op een aantal plekken in het land was het gisteravond onrustig vanwege de avondklok. Zo werd in Urk een teststraat in brand gestoken en reden mensen toeterend rond. De burgemeester kondigde een noodbevel af. In Stijn in Limburg kwam de ME in actie tegen tientallen jongeren op straat... en waren er twaalf arrestaties. Verder waren er protestacties in onder meer Amersfoort, Den Helder en Rotterdam. Na twee weken is er een mijnwerker gered uit de goudmijn in Noord-China waar een explosie was. Er zitten nog 21 werkers vast. Met 10 van hen is er contact. Reddingswerkers hebben extra gaten geboord om de overlevenden te bereiken met voedsel... en ze uiteindelijk ook te kunnen evacueren. Het kabinet ziet af van de verplichte sneltest voor vliegtuigpersoneel. KLM dreigt te stoppen met intercontinentale vluchten op Nederland... als het risico bestaat dat medewerkers na een positieve sneltest moesten achterblijven. Het kabinet heeft nu een andere maatregel genomen. Bemanningsleden moeten bij een overnachting in het buitenland zoveel mogelijk op hun hotelkamer blijven. Voor het eerst heeft de nieuwe Amerikaanse president Biden met een leider in Europa gebeld. Hij sprak met de Britse premier Johnson onder meer over de coronacrisis, het klimaat en de handel. Johnson wil graag snel een handelsverdrag sluiten met de VS... nu de Britten geen deel meer uitmaken van de EU. Biden heeft daar minder haast mee, zei een Witte Huiswoordvoerder vrijdag al. De Amerikaanse acteur David Hasselhoff heeft via een online veiling uitverkoop gehouden. Hij verkocht meer dan 150 bezittingen, waaronder een replica van de sprekende auto Kit uit de tv-serie Rider. Die bracht omgerekend 250.000 euro op. Een Baywatch zwembroek is voor ruim 2000 euro geveld en een lunchafspraak met Hasselhoff zelf voor bijna 7500 euro. Het weer, er trekken winterse buien over, waardoor het lokaal glad kan zijn. In Limburg ligt op sommige plekken 6 centimeter sneeuw. Overdag grotendeels droog, af en toe zon en zo'n 4 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Want voor de aansluiting met de A10 gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg was eventjes zelfs helemaal dicht.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 Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no estás has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. En lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.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 Give me inside it, I go burn. doing for us, and I'm giving my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, be, and nothing's gonna change the way we we can always take but never give, and now things are changing for the worse. See. terug Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug Ik ga van in je tuin en laat ze lopen Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen De vind en baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan Ik vind je lekker, je bent een lekker ding Je bent zo heet weg tong leg op mijn ik Ja, je bent een zoete lolly. Nee, maar tel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke je die bulk uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die op mijn bij, de kniel die half tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt.